van ZFM Jazz zit er alweer op, luisteraars. Met Fred Kroonsberg en David Habig. we gaan direct nog even naar het nieuws door. En dan gaan we nog iets vertellen over wat er allemaal te doen staat. Over het seminar over mobiliteit in Zuid-Kennemerland.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 Trudy Vendrig met het NOS journaal. Dit jaar doen iets meer gemeenten mee aan de autovrije dag dan in voorgaande jaren. In 26 steden mogen in een groot deel geen auto's rijden. Dat zegt Milieudefensie, de initiatiefnemer van de autovrije dag. De vier grote gemeenten, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht, doen ook weer mee. In de deelnemende steden zijn ter gelegenheid van de Autoloze Dag allerlei activiteiten. Zo worden in Maastricht de straten in de binnenstad opengesteld voor hardlopers en skaters. In Amsterdam is een optocht van vervoermiddelen die op milieuvriendelijke brandstof rijden. En in Den Haag is het motto, hop eens wat vaker op de fiets of het OV. Het olieconcern Travicura zegt dat er een schikking is getroffen rond de zaak van de illegale afvaldump in Ivoorkust. Tienduizenden mensen claimen dat ze ziek zijn geworden door de stoffen uit het schip de Probo Koala. Volgens Traficura hebben onafhankelijk experts ontdekt dat de lozing in 2006 hooguit griepachtige, griepachtige verschijnselen kan hebben veroorzaakt en geen sterfgevallen en ernstige verwondingen. De advocaten van de gedupeerden zouden daarom hebben besloten om hun beschuldigingen in te trekken en in te stemmen met een schikking. De advocaten hebben nog niet officieel gereageerd. De FBI heeft drie terreurverdachten opgepakt. In de Amerikaanse stad Denver werden een vader en zoon gearresteerd. Korte tijd later werd ook een man in New York opgepakt. De drie zouden mogelijk van plan zijn geweest om een aanslag te plegen in New York... op een plaats waar veel mensen bij elkaar zijn, zoals een trein of een metrostation. De verdachten zijn allemaal geboren in Afghanistan. De besmettelijke vogelziekte het geel is op zijn retour en daarom mogen vogels weer worden gevoerd. Dat heeft de vogelbescherming gezegd in het radioprogramma Vroege Vogels. In augustus werden er zo'n 400 dode vogels gemeld die vermoedelijk waren doodgegaan aan het geel. Deze maand zijn nog maar 12 meldingen binnengekomen. De vogelbescherming verwacht dat er de komende weken helemaal geen nieuwe besmettingen bijkomen, omdat de ziekteverwekker vooral gedijt bij hoge temperaturen. Het weer. De mist lost langzaam op. Daarna geregeld zon en vooral in het oosten een kleine kans op een bui.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 Candy, hij werd gespeeld door de jazztrompetist Lee Morgan. Hij werd geboren in 1938 en stierf al in 1972. Hij werd maar liefst 34 jaar oud. En dat kwam door intensief drugsgebruik, helaas. Zo'n grote ster, zo, zo mooi spelen en dan al weg. Goed, een volgend nummer eh, draai ik speciaal voor de projectleidster Yvonne Muis. Want die heeft al bergen werk verzet voor het seminar wat op vrijdag 2 oktober hier in Zandvoort gaat plaatsvinden. En voor haar een nummer van Diana Kroll, Abandoned Masquerade. The glitter on a paint and plaster face is covering desire and disgrace. We could be lovers, but no one suspects at all once you're inside that costume ball. And now I'm sitting here before a mirror. I have the skill still to disguise my tears. And as the magic starts to fade, I find myself abandoning the masquerade. Even though you're suffering, you try to hide it. and Pretend you're so nonchalant sit beside it. And perhaps you'll know what you want. I hope you never feel this much despair. I know the meaning of that empty chair. As the illusions that we made all fall away. abandoned masquerade. Diana crawl, Abandoned Masquerade. Een heerlijk nummer. Bruno, eh, kan je nog, eh, wil je nog iets kwijt over het grote gebeuren over mobiliteit in Zandvoort op vrijdag 2 oktober hier in het NH Hotel? Nou, wat ik erover zeggen wil is om te beginnen dat het bijzonder plezierig is dat we binnen de gemeente Zandvoort de handen op elkaar hebben eh, weten te krijgen. De meerderheid van de raad om dit, deze activiteit te organiseren. Ik denk dat het heel belangrijk is, ehm, gegeven de afhankelijke positie waarin Zandvoort verkeert, dat dit gebeurt. Want dat betekent namelijk dat we als een katalysator zouden kunnen functioneren. Eh, voor het eh, ja, eigenlijk op de, op, de, op de kaart zetten van de problematiek. En mogelijk in het bestek van, de, eh, van het seminar ook de oplossingen daarvoor. Want ik denk dat eh, op die dag er toch wel veel handreikingen worden gedaan aan bestuurders om eh, wellicht ongedachte mogelijkheden te, te zien. En ook de, de ernst van de, en de actualiteit van de problematiek op te pakken. En het is heel plezierig dat wij een prominent vertegenwoordiger uit het eh, college van Haarlem aanwezig hebben. Omdat eh, het naar ons idee zo is dat Haarlem een centrale positie inneemt. Niet alleen geografisch, maar ook eh, wat betreft de, de, hetgeen wat er zou moeten gebeuren. Om de afwikkeling van het Noord-Zuid- en oost westverkeer zodanig te doen plaatsvinden dat dat niet meer noodgedwongen over gemeentelijke netwerken moet. Maar dat je dus bijvoorbeeld door het aanleggen van een zuidelijke randweg, bijvoorbeeld door het omleggen van, van wegen rond kernen als eh, Vogelenzang, Bennenbroek, Heemstede, ertoe kunt komen dat je verkeer uit de wijken, hè, de woonwijken, kunt weghalen. En dat je in feite een, een, eh, een heel duidelijk voordeel kunt bieden aan het afwikkelen van verkeer op gebiedsontsluitingswegen en hoofdwegenstructuur. Die maakt dat je ook een aantrekkelijke route kunt aanbieden. Waardoor mensen ook helemaal niet geneigd zullen zijn om door die kernen heen eh, te, te, te, rijden. Nu kan het niet anders. Maar ik denk dat op het moment dat je ertoe zou kunnen komen om een gezamenlijke aanpak, eh, om, die, om daartoe te besluiten, bovengemeentelijk, eh, nou ik denk dat je dan een heel belangrijke stap hebt gezet om, het ook in, eh, om deze problematiek in regionaal verband ook te kunnen oplossen. En dat je kunt dan ook kunt profiteren van alle voordelen die bijvoorbeeld eh, moderne eh, technologie als eh, eh, ja, data, wegdata. En eh, gedragsbeïnvloeding, hè, dat je mensen keuzes kunt aanbieden. Als ik nu met dit of dat of nog een ander vervoermiddel ga, nou dan zie ik meteen voor me ik ben dan zo lang onderweg, of ik ben veel korter overweg, of ik ben nog veel langer overweg. Als, als ik een van die modaliteiten kies, dan kun je ook mensen een bewuster afweging laten maken. En hoeft men niet ja, s ochtends ergens eh, zich in te begeven waar je niet weet hoe dat uitpakt. Ja, ja. Maar dat betekent dus eigenlijk dat je zegt, aan alle kanten liggen de mogelijkheden. Dat hoor ik je duidelijk zeggen. Maar degene die daarover moeten besluiten, die daar ook de bevoegdheden voor hebben, die moeten ervoor zorgen dat men het eens wordt met elkaar. En eh, dat betekent dus, ik heb even naar de lijst gekeken van, eh, van de mensen die zich al aangemeld hebben. Daar zitten wethouders bij, burgemeesters bij, beleidsmakers bij. En wat me is opgevallen, dat er nog niet zo heel veel, eh, mag ik het noemen, aanstormend talent, toekomstige raadsleden, die heb ik nog niet zoveel gezien. En die moeten het toch eigenlijk gaan, gaan doen, hè? Ja, die, ja, die zou je dus eigenlijk de wijsheid moeten toedichten om ervoor te zorgen dat men niet in het politieke krakeel eh, ten onder gaat. Want dat gebeurt nogal vaak hè, op dit moment. Nou, het is natuurlijk zaak dat, eh, dat, dat politieke partijen in de regio eh, zeg maar de kandidaten voor de nieuwe raadsperiode zoveel mogelijk in de gelegenheid stellen om het seminar bij te wonen. Want ja, je hebt helemaal gelijk. Het is natuurlijk zo dat wat wij hier aandienen, dat zal in de volgende raadsperiode tot besluitvorming leiden. Ja, Inderdaad. Ja. Of niet. Of men gaat het eh, oneens met elkaar zijn. Want we hebben natuurlijk nog steeds overal aparte raden. En het zou het erg zijn als iedereen maar weer gaat, gaat zitten op het eigen volk eerst. Om het zo maar eens te noemen. Nou. dat is een lelijk woord. Maar eh, dat gebeurt eh, op dit moment heel veel. Hè? het is duidelijk dat op het moment dat je gewoon naar de achterliggende periode omziet dan heeft in feite die benadering denk ik in ieder geval geen oplossing voor de problematiek gebracht. Mooi. En dat moet een mooie les zijn denk ik voor hetgeen wat ons in de toekomst te doen staat. Bruno, mag ik je danken voor deze wijze slotwoorden. En ik geef eh, het woord aan de jeugd. Die zit achter de knoppen en die heeft iets bedacht. Ja, ik had een nummer van de jazz, eh, Creole Jazz Band. Ik heb het vorige twee weken geleden ook al gedaan. Zo'n zo leuk nummer. Ja, luisteraars, af en toe scoor je een goedkoop cd'tje. En dit is een sampler van Giants of Jazz. En daar staat een prachtig lang nummer op. Met Winton Marcellus en Art Blakey, trompetisten van wereldfaam. En het nummer, u begreep het al, Monin. Rosenberg Trio. Het is altijd genieten als je deze mensen hoort spelen. Laten we dat maar gauw doen. Melody au als je het Rosenberg trio hoort, dan krijg ik altijd de smaak te pakken. Dus waarom niet nog een nummer van hen? We gaan luisteren naar Entre dos Aquas. begin. Cause I've got you under my skin. samen met het Nelson Riddle Orchestra. I've Got You Under My Skin. Zij stonden dit jaar in de Congo. En de Congo is een zaal van het Sea Jazz Festival in Rotterdam. En dat gebeurde op 12 juli 2009. En dat was onder de vlag van het thema Around the World in a Day. De hoofdpersoon in deze band is trompetist Colin Benders. Hij zette vorig jaar op de Noorderslag Festival al de zaak in vuur en vlam. En met zijn debuutalbum The Hermit Sessions heeft hij al heel wat deuken in een pakje boter geslagen. Dit hip-hop orkest bestaat uit minstens 12 man. Het kan zomaar meer worden, want er duiken ook nog rappers, rappers op in grote getalen. Laten we gaan luisteren naar Colin Benders en zijn Pitch Black Darkness. No light, no air, no sound. No light, no air, no sound. Hij is voor jullie. Pitch black darkness. No light, no air, no sound. Iedereen, yeah. say somewhere for the day someone cares. For what it's worth, I'm with you. Peace and love is what a soldier misses. Stepping on a soul with blisters, right in the gold to witness. My thumbs go numb, bones get sore. What a Christmas. I guess this life gets dark. I ain't complaining, don't get it twisted. Got food on the table, my homies and my missus are with this. Yes. Daddy's still alive, mama feeling right, brother keeping it just as well as I. We don't make the same choices, but who am I to criticize? Live and let live, die and let die. Wasn't always on point, took my time to get my business right. Still ain't perfect, but no longer worthless. Ain't nothing more worthless than a rebel without a purpose. I know you heard this, people. Bitch, black darkness, no lights, no air, no sound. It ain't. Julie, bitch, black darkness. La vie se passe tranquillement en ce moment, mais je demande de temps en temps est-ce que les gens avec lesquels je vis cette vie aujourd'hui sont-ils présents quand la présence sur terre cela finie Sont-ils prêts pour savoir le jour vient où on peut plus jamais se voir Jour noir se dessine dans cette histoire. C'est la raison d'être pour la raison qu'on peut être, musicien ou même des politiciens peut-être. De toute façon, faut jamais qu'on le regrette de mettre Du éducation qui bouge, la tête c'est la fête. Sans musique, ça va être mon cœur qui arrête, pas moi, à cause de tous ces mots qu'on écrit pour toi. Voilà, imaginer la vie sans famille ou musique me donne une tête qui tourne alors je crie en public Donnez-moi plus d'air car j'ai plus d'air et aide-moi vers la lumière volgens eh, David gaan we nog heel veel van deze uh, trompetist horen. Hij doet erg veel zelf. Kijtman, ja, ja, echt heel gaaf.